Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De telefoon staat rood gloeiend bij een meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Normaal krijgen ze per week gemiddeld 153 belletjes. Vorige week waren dat er 210. De directeur van het centrum zegt tegen nu.nl dat het gaat om vrouwen... die zelf iets hebben meegemaakt en daar melding van doen. De toename komt volgens haar door de zaak rond Ali B. Hij wordt verdacht van verkrachting en aanranding van meerdere vrouwen. Hun verhalen zouden andere slachtoffers triggeren om hun verhalen te delen. Ook slachtofferhulp ziet een toename, maar heeft nog geen precieze cijfers topoverleg vandaag in Noord-Korea. Daar is de Russische president Poetin op bezoek bij zijn collega Kim Jong-un. Poetin wil waarschijnlijk wapens regelen die hij kan gebruiken in de oorlog in Oekraïne. Dat zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Maar Noord-Korea heeft nog iets anders te bieden en dat zijn arbeidskrachten. In Rusland eh, zit verlegen om extra handen omdat veel Russische mensen eh, zijn of ingezet aan het front of eh, hebben het land verlaten, zijn gevlucht. En dat betekent dat Rusland extra handen nodig heeft en die hopen ze dan in Noord-Korea onder meer te krijgen. Het is voor het eerst in 24 jaar dat Poetin naar Noord-Korea gaat. Hij heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne nog maar weinig bondgenoten over. het gaat veel over de neus van Kylian Mbappé. De Franse stervoetballer kopte gisteren in de wedstrijd tegen Oostenrijk... vol op de schouder van een tegenstander... en moest naar de kant met een flinke bloedneus. Die is gebroken, maar hoeft niet te worden geopereerd. Verslaggever Tom van het Hek denkt evengoed niet dat Mbappé er vrijdag bij is als Frankrijk tegen Nederland speelt. Want ik denk dat ze met dat lange toernooi voor de boeg wat rust zullen inlassen. En het is nog niet de wedstrijd hoor, voor de Fransen al zeker niet. Dus in dat opzicht eh, zal Nederland lichtjes eh, opgelucht adem kunnen halen. Hoewel die Franse selectie sterk genoeg zal zijn. Het lijkt erop dat Mbappé zelf in elk geval snel weer op het veld wil staan. Op zijn socials vraagt hij om ideeën voor een beschermend gezichtsmasker. Het weer nog. In het noorden is er zon, maar, in de, rest van het land, maar de rest van het land moet het doen met veel grijs en regen. Vooral in Limburg kan het flink plensen en onweren. Het wordt maximaal 18 tot 21 graden.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 Let's rock the boat. The magic is unstoppable. Far on the floor, it's the rhythm you've been waiting the speakers blow. D-I- go. Go, baby, go, baby, go. This time I like it. Go, baby, go, baby, go. Now don't you dare.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 You Zandvoort. to a new world that is now so near from the bottom to the top to the leaders of the land we all have one heart every one of us must live Oh falling down. the loneliest sound that I've heard.